4 Jelle Visser met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn er 36 nieuwe coronadoden gemeld. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat zijn er minder dan gisteren, toen kwamen er 86 coronadoden bij. Het totale geregistreerde dodental staat nu op ruim 5200. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 27, dat zijn er ook minder dan gisteren. Toen waren het er 89 omdat niet alle coronapatiënten worden getest, liggen de werkelijke aantallen hoger. KLM moet met een overtuigend strategisch plan komen dat bewijst dat de luchtvaartmaatschappij op lange termijn kan overleven. Dat zei minister van Nieuwenhuis in een Kamerdebat over de voorgenomen staatssteun. Ook zei ze dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel moet zijn van dat plan. Minister Hoekstra zei dat het nog even duurt voordat duidelijk is hoe het reddingsplan voor KLM eruit ziet. Het kabinet overlegt achter de schermen met het bedrijf over de voorwaarden voor de 2 tot 4 miljard euro aan leningen en garanties. De Bundesliga wordt half mei hervat met wedstrijden zonder publiek. Dat hebben bondskanselier Merkel en de 16 Duitse deelstaten afgesproken. De Duitse Voetbalbond vergadert donderdag over wanneer de competitie precies begint. Er moeten nog negen speelronden worden afgewerkt. De Bundesliga is de eerste grote voetbalcompetitie waar weer gespeeld wordt. Veel Duitse clubs zitten in geldnood. Als de wedstrijden worden hervat, ontvangen ze in elk geval televisieinkomsten. In Nederland wordt er tot 1 september niet gespeeld, in België tot 1 augustus. De man die vannacht op hoge snelheid een woning binnenreed in het Overijsselse dorp Bergentheim was volgens de politie vermoedelijk onder invloed. Hij raakte de macht over het stuur kwijt bij een politieachtervolging en kwam met zijn auto ondersteboven terecht in een woonkamer, waar op dat moment twee mensen zaten. De bestuurder van 51 en de twee slachtoffers uit het huis liggen gewond in het ziekenhuis. En dan het weer. Het is zonnig met soms een stapelwolk. Het is 13 tot 18 graden. In het westen kan het door wind van zee iets afkoelen. Ook de komende dagen is het zonnig en nog iets warmer tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een flinke file op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer.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 It's getting clearer now. It's getting clearer now. And it's breaking through the clouds. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up you now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance dance.